Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds drukker in veel binnensteden. De feesten voor Koningsnacht zijn volop bezig. Dit is het sfeertje in Almere. veel plaatsen volle bakfeest. Utrecht zegt dat het op de pleinen al te druk is. Je moet niet meer naar de stad komen, zegt de gemeente. In de meeste steden duren de pleinfeesten tot middernacht. In cafés en clubs gaat het tot de vroege ochtend door. Demissionair premier Rutte zegt dat hij vandaag een heel positief gesprek heeft gehad met de Turkse president Erdogan. Rutte was in Turkije omdat hij secretaris-generaal van de NAVO wil worden. Maar de Turkse steun waar Rutte op hoopte heeft hij nog niet gekregen. Naast Turkije partijen hebben ook Hongarije, Slowakije en Roemenië hun steun nog niet uitgesproken. En Rutte heeft unaniem steun nodig van alle lidstaten. De politie heeft aan het begin van de avond een krakerspand in Eindhoven ontruimd. In het bedrijfspand werd een grote hoeveelheid geluidsapparatuur aangetroffen. Mogelijk is hiermee een illegaal feest voorkomen. De spullen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. In Tilburg hoopten ze vanavond de champagnefles te ontkurken. Niet op de koning, maar omdat Willem II dichter bij een promotie naar de eredivisie was. Daarvoor moesten thuis winnen van FC Groningen, maar het werd 1-1. Nick Dodeman maakte de eerste goal voor de Brabanders. Het klonk zo. Gisteren kon PSV al landskampioen worden, maar dat heeft nog één doelpuntje nodig.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 de retour. le disjockey Zach est de retour. You think the

goes. super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived. Super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s just keeps on trucking. continue.